Vanwege corona mochten vorig jaar de sociale huurprijzen helemaal niet stijgen van het kabinet. Dit jaar mag dat voor lage inkomens maximaal 2,3 zijn. De maximumstraf voor doodslag wordt als het aan de Tweede Kamer ligt verhoogd van 15 naar 25 jaar. Doodslag is als iemand een ander met opzet dood, maar wel in een opwelling. Bij moord moet, je ook van tevoren, eh, moet het ook van tevoren je plan zijn geweest. Daar kun je 30 jaar voor krijgen. Vooral voor nabestaanden is het verschil tussen de straffen te groot, zegt de organisatie voor familie van geweldslachtoffers. Wij horen van nabestaanden soms heel gruwelijke verhalen. Eh, verhalen van ik weet niet hoeveel meststeken, van burgingen. Uh, en, dan kan, en dan zegt de rechter, met die criteria die ik nu heb, kan ik, eh, kan ik niet bewijzen eh, dat, het, dat het moord is. Als het geen moord is, dan is het dus doodslag. Nou, en hij kan op dit moment niet hoger straffen dan 15 jaar. De Tweede Kamer wil daar dus verandering in brengen. De verhoging is nog niet definitief. Ook de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Wat Elon Musk betreft zou Donald Trump terug mogen op Twitter. Dat zei hij in een interview met de Engelse krant Financial Times. Twee weken geleden kocht Musk Twitter voor omgerekend 41 miljard euro. En de voetbalgame FIFA krijgt na 30 jaar een andere naam. Vanaf volgend jaar heet het spel EA Sports FC. De makers van het spel hebben niet gezegd waarom ze de naam aanpassen. De huidige deal met FIFA over de naam loopt na het komende WK in Qatar af. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Morgen op de meeste plaatsen zon. Alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt zo'n 17 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM.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 Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik had er niemand, en ook nog als dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?